Moutschreurs met het NWS Journaal. Nederland krijgt de komende 24 uur te maken met zware regenval. Het wordt vooral bar boos in het midden en zuiden van het land. Op sommige plaatsen kan meer dan 50 mm naar beneden komen. Ook wordt een zware ochtendspits verwacht. De komende uren wordt het al behoorlijk nat. De meeste regen wordt verwacht in Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en Utrecht omdat het om buiige regen gaat, valt niet precies te zeggen waar en wanneer het regent. Bij een massale vechtpartij in een vluchtelingencentrum in de Duitse stad Bielefeld zijn vijf mensen zwaar gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis met onder meer hersenschade en botbreuken. De politie zegt dat twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Iraakse Jezidis en asielzoekers uit Tsjetsjenië. Ze waren gewapend met messen en stokken. Het is niet voor het eerst dat er een massale vechtpartij was in een Duits vluchtelingencentrum. Zo gingen in januari nog tientallen asielzoekers elkaar te lijf in de deelstaat Baden-Württemberg. Daphne Schippers heeft opnieuw een visitekaartje afgegeven. Deze keer in Hengelo, waar dit weekend de FBK Games zijn. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden en 200ste. Haar beste seizoenstijd en haar tweede tijd ooit. Bij de mannen won Jurendi Martina bij de FBK Games de 100 meter. Op een door de regen kletsnatte baan finishte hij na 10 seconden en 1200ste. Martina plaatste zich met die tijd voor de Spelen in Rio. Willem II blijft in de eredivisie. De club uit Tilburg won op eigen veld de playoff-wedstrijd tegen NAC Breda met 3-1. NAC speelt ook het komend seizoen in de eerste divisie. Na een afwezigheid van een jaar speelt Go Ahead Eagles volgend seizoen weer in de eredivisie. De ploeg uit Deventer had genoeg aan een 1-1 gelijkspel uit tegen de Graafschap om te promoveren. Het weer vanavond en vannacht regen, ook morgen regen. Vooral in het zuiden en midden van het land kan veel vallen. Het wordt tussen 14 en 16 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.